Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. Informateur Buma denkt niet dat er een kabinet komt met D66, CDA, VVD en GroenLinks-PVDA. Die combinatie heeft de voorkeur van verkiezingswinnaar D66. Maar VVD-leider Jessel Gus wil nog steeds niet in een kabinet met GroenLinks-PVDA. Volgens informateur Buma zit het er ook niet in dat de VVD nog van gedachten verandert. De blokkade op de Partij van Arbeid GroenLinks, die, die is gewoon heel duidelijk. Die blijft en die is er. Dat maakt dat je de andere mogelijkheden bekijkt. En daarin puzzel ik nu. Maar nogmaals, eerst een stuk en vervolgens wil ik weten wat de reacties zijn. En dan op inhoud met anderen praten. En ik, realiseer me heel goed dat er verschillende wensen zijn bij fracties. Maar ik vind als informateur is het wat mij betreft. Daarna gaan we kijken hoe we verder gaan. Maandag over twee weken komt hij met zijn verslag. En daarna gaat de formatie echt beginnen. Er is nog ander nieuws uit Den Haag ook. Het demissionaire kabinet neemt afstand van een bericht op X van vicepremier Mona Keizer van de BBB. Daarin reageert ze op het feit dat de NOS stopt met het plaatsen van berichten op X. Ze vroeg zich af wie er dan voortaan informatie van het ministerie van Gezondheid van Hamas over moet tikken. En dat was tegen het zere been van haar collega's in het kabinet, zoals ministers Van Wiel en Hermans. Soms is het het beste wat je hebt, eh, want als je niks kunt verifiëren omdat je daar ook niet op de grond kunt zijn eh, en de enige informatie die je hebt is van het ministerie van Gezondheid in de Gazastrook... en dat staat onder de regering van Hamas... ja, dan moet je werken met die informatie. Het hoort gewoon bij een democratische rechtsstaat... dat de pers en alle vrijheid ehm, nou, kritisch op ons kan zijn. Vicepremier Keizer is ook door premier Schoof aangesproken op haar bericht. En inwoners van Band in Flevoland moeten toch hun boodschappen een dorp verderop blijven doen. Twee jaar geleden ging de laatste super daar dicht. En er zou weer een, nieuw, een nieuwe komen, maar dat gaat niet meer door. Er is namelijk geen ruimte meer op het stroomnet. Onbegrijpelijk, zegt deze inwoner. Je bent twee jaar bezig met voorbereiding, eh, informatieavond, eh, weet ik het allemaal. En is het zover blijkt er geen stroom te zijn. Dat is vreemd. Ja, dat is een rare reden eigenlijk. Ja, ik vind regeerders vooruitkijken. Dan eh, had je dat al voor elkaar moeten hebben. Als ik dan zie hoeveel zonnepanelen er liggen, hoeveel windmolens we hier hebben... Vind ik het een beetje vreemd dat we te weinig stromen. inwoners van Band moeten voor hun hagelslag of pakmelk naar Lemmer of Emmeloord. En dat is een paar kilometer verderop. Het weer vanavond op de meeste plekken droog en bewolkt. In het zuidoosten is er nog kans op wat motregen. Morgen op de meeste plekken droog, kans op zon. Het wordt dan een graad of 10. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in Noord-Holland nog file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp Zuid en Roelofarensveen door bergingswerkzaamheden. De vertraging is een kwartier en de linkerrijstrook is dicht.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 welke partijen met elkaar in een coalitie willen stappen. Justitie eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 25 jaar... tegen de man die wordt verdacht van de moord op zijn 18-jarige dochter Rayan uit Joure. Tegen haar broers is 20 jaar geëist voor medeplichtigheid. De vader is voortvluchtig en zit in Syrië. De omstreden stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andriy Yermak, stapt op. Hij is betrokken bij een omkoopschandaal rond een Oekraïns staatsenergiebedrijf. Het weer morgen op de meeste plaatsen droog en wat zon.